Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De sterfte in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen is vorige week verder gedaald, maar minder hard dan in de week daarvoor. Tussen 20 en 26 april overleden er naar schatting ruim 1200 bewoners, terwijl dat er voor de crisis gemiddeld 750 per week waren, meldt het CBS in het RIVM. De sterfte in heel Nederland is vorige week gedaald. Er geschat wordt dat in week 17 4000 mensen zijn overleden, 250 minder dan in week 16 kinderopvangorganisaties zijn geïrriteerd over de houding van basisscholen. 11 mei gaan de scholen weer open, maar de samenwerking met de kinderopvang verloopt vaak stroef. Uit een enquête van de samenwerkende organisaties in de kinderopvang blijkt dat de helft van de scholen bijvoorbeeld halve dagen les geeft of zonder overleg de schooltijden verandert, waardoor er een gat ontstaat met het begin van de opvang. De kinderopvangorganisaties willen de komende dagen praten met de scholen over een opvang. Het kort geding van Sportclub Cambuur en de Graafschap tegen de KNVB dient volgende week vrijdag in Utrecht. De clubs zijn het niet eens met het besluit van de bond. Die besliste om dit seizoen af te zien van de promotie- en degradatieregeling in het betaald voetbal. Cambuur en de Graafschap staan nu op de eerste en tweede plaats van de eerste divisie... en grijpen door de KNVB-beslissing naast promotie naar de eredivisie. Het Overijsselse statenlid Gideon Snoek heeft zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie per direct opgezegd. Hij zegt niet langer te kunnen leven met de radicaliserende koers van de partijtop. Berichten over antisemitisch gedachtegoed binnen de Forum Jongerenbeweging waren voor hem de druppel. Snoek heeft zich per direct aangesloten bij de groep Otten. In de afgelopen 24 uur zijn er 98 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM.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 dag. 24 radio uur per dag. zoals het hoort. Vanuit Zandvoort. Dit is ZFM. When you're not to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass. This too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim. Is a stone in the path to this And every single choice that you made Has led you this way So lay your head on me through the night with your powder mind.